Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot.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 En dat zal niet zo lang meer gaan duren. Alvorens we een heel andere studio gaan, eh, gaan betrekken. Eh, ik weet niet of je het nieuws al eh, hebt gehoord, maar Radio 501 gaat verhuizen. En we gaan verhuizen naar de creatieve broedplaatsen in Hoorn. Tot die tijd blijven we nog gezellig eventjes in Studio Het Koepoortje. Al waar heel veel geheimzinnigheid heerst. Niet alleen hier in Studio Het Koepoortje, maar ook in Studio 11 waar Rogier van Liesveld zojuist zijn programma heeft gepresenteerd. Donderslag. Elke donderdag hoor je dat tussen 1 en 3, tenminste tussen 1 en 2 eh, verzorgt eh, Rogier ook een openingsuur. En dan tussen 2 en 4 luister jij naar Donderslag bij Heldere Hemel met zijn uh, voltallige team wat ja, Rogier volledig in nevel heeft gehuld. Daarover ja, zal morgen uitsluitsel komen, want morgen wordt het geheime project uiteindelijk onthuld. Die onthulling vindt plaats in café Het Kantoor van de Buurman. Het eh, meest gezellige muziekcafé wat Horen heeft. Daar zal, eh, de uitzendingen zullen daar vandaan worden gehouden. Je bent van harte welkom om daarbij te komen. En ondertussen zal Rogier van Diesveld himself het eh, geheime project gaan onthullen. En er zullen ja, optredens op het, op het podium. En de hele uitzendingen van de Chris en Vicky Friday Show. En natuurlijk mijn eigen On The Rocks zullen live worden gepresenteerd vanuit Café Het Kantoor van de Buurman. Live muziek. We zijn nog in onderhandeling met een band. Eén band eh, eh, komt zeker. Dat is eh, mijn eigen band Used. We spelen niet in de uitzending, maar daarna. Dus als je dat wil komen bekijken, je bent van harte welkom in Café Het Kantoor van de Buurman. En daarover vertel ik je straks ongetwijfeld nog veel meer. We zijn afgetrapt met mijn hip-hop helden uit de Verenigde Staten. The Roots. See It 2.0 heb je naar geluisterd. Wat een fijne plaat is dat toch eigenlijk ook. Over fijne platen gesproken en over een hele fijne dame. We hebben er een eh, aantal jaren geleden hebben we er ontmoet tijdens het eh, festival Dijkpop in het Westfriese. Schot van een vrouw. Hele roerige periode achter de rug, maar ze blijft zingen als een malle. Dit is Bad Heart and Good As It Gets. I ain't got style like a magazine, I know my shoes don't shine. I ain't got pride like a beauty queen, can't even walk a straight said the best things in life around me. won't you let me in? I wanna make out, wanna make out, fill my cup again. change the things I say, so it sounds better in your ears. I can tell you exactly what you want to hear. What if I change the way I dress, so it looks better from your view? I can pout my lips to fame and be pretty instead And I've been trying to stay real and true and proud of who I am. All those ideas of how to look, I've been trying not to care, but I'm still holding my breath. I'm still a myself, and if I can't make my own way, I quit. Eriksen noemt zichzelf The Glass Child. Je hebt geluisterd naar Let Down. Ze komt oorspronkelijk uit Stockholm, maar woont alweer een tijdje in het, eh, in het Engelse Londen, al waar ze prachtige muziek maakt. We gaan naar 1989. Ik vond het echt een briljant nummer van een briljant album. Tears for Fears and Showing the Seeds of Love. Seeds of Love, Tears for Fears, 1989. Een prachtig album. Eh, ik weet niet of je hem ooit hebt geluisterd, beluisterd. Prachtige muziek. Het album heet The Seeds of Love. En dit was de allereerste single die in 1989 hiervan uitkwam. Het is acht minuten voor half vijf tijdens de Daverende Donderdag op Radio 501. Weer een bijzonder goed gevulde show eh, en een goed gevuld programma voor de hele dag. We zijn bij je tot 12 uur vanavond gewoon. Deze meneer komt uit eh, Volendam. En die eh, heeft af en toe hele boute uitspraken over het dorp waar hij is opgegroeid. Maar maakt belachelijk lekkere muziek. Ik heb het over Casey Mayfield. Luister naar dat hele mooie Feed Me. Casey Mayfield, Feed Me op je eigen www.radio501.nl. Ik heb al een klein eh, eh, tipje van de sluier wat ik mag oplichten. Maar, eh, of ja, oplichten, of hoe, hoe, hoe, hoe, noem je dat eigenlijk? Hoe spreek je dat gewoon in knap Nederlands uit? In ieder geval, ik mag je wat bekendmaken. Want vanaf komende zaterdag zullen wij 11 weken lang radioprogramma's maken tussen 12 uur s middags en Spookuur op je eigen Radio 501. Heeft alles te maken met het geheim project wat morgen onthuld wordt. in september naar Nederland toe. Een optreden bij Lakeside Stories. En er zullen ongetwijfeld nog veel meer optredens gaan volgen. Rob Murphy, de man uit Belfast. Je hebt geluisterd naar What Do I Say. Brengt de klok op half vijf. En ja, ik zat eigenlijk te denken, zal ik even een eh, Thijsmans weerberichtje uitvaardigen? Maar ja, dat is helaas niet mogelijk. Want meneer Thijsmans is niet aanwezig. En die heeft zoiets van, het gaat komende zaterdag en zondag sneeuwen. Ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Zijn we net gewend aan die lente? is het alweer over en komt Koning Winter gewoon weer terug. Wat een gedoe! They say I'm crazy because I am. Gerard op Radio 501 en Satellite Receiver. Ik zie dat mijn twee vriendinnen ook wel in de, in de babbelbox zitten. En ja, dan eh, ben ik aan mijn stand verplicht. Om deze lieve dames wel een klein beetje bij me te houden. Dus speciaal voor mijn gevederde vriendin Sanne is hier Paul Freeman. Like a bullet in a glass house or an echo in a hall. U-turns or apologies at all. Cause I'm a danger when I'm honest, but there was never any proof. And why should I be there at all? I've got too much to lose. see, it just gives them all the hate. I've seen. where news travels fast across the nation. Keep your composure and fight. Brush these seeds, need time to grow. Don't move a muscle. try yet to be Paul Freeman, No Apologies. En dit herken je ongetwijfeld als Secret Rendezvous en het hele prachtige Digital Revolution. Ik bedoel, het mag dan gaan sneeuwen van het weekend. Het mag weer koud worden van het weekend. Maar ik zorg voor de muzikale lente op jouw eigen www.radio501.nl. Doe ik niet alleen, doe ik met de muziek die ik draai natuurlijk. Onder andere deze, John Tarifa en het hele prachtige Next to Me. Yeah, I wake up to a new day with a smile on my face hearing you say my name like you don't wanna lose me cause you love me and not cause I make music. That's real. You make me feel head over heels with your sex appeal, the ideal. Girlfriend, we blend perfectly together. This is something I don't want to end. And look where we stand. I'm the luckiest man to hold your hand. If love was a land, I would take you there daily. Believe me, baby, cause. Oh. love your energy. We got chemistry. You so heavenly. I love it when you're next to me. Hard to believe how we match perfectly. Cause my vision of the future is you and me. And I mean it. Cause I seen that our love's too strong for something to come between it. Plus, you're worth more than anything I know. Always on my mind, no matter where I go. Get into it, it's intimate. We have deep conversations full of intellect. Feeling so correct, both souls connect. I ah, will always be there to show respect. Not really sure what the future brings whisper. If you allow me, I'll be your prince. I'll take you under my wings and fly away to a secret place. Cause I want you next to me. to Me, John Tarifa. Alweer kwart voor vijf zeg. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat ik hier pas vijf minuten sta. Maar ja, dat is dan helemaal niet het geval. Want time flies when you're having fun. Fruit flies like bananas. Dit is een prachtige singer-songwriter. Een paar keer in Hoorn geweest. Dat is Lakeside Stories. Het is Peter van Vleuten. I got the news from Memphis. About the passing of the king. All night long. remembered everything. I got the word from New York City on the night John Lennon died, and it hurt me more than I imagined. Well, I guess I even cried, and so it goes on and on and on. and comfort once upon a song. Now there'll be songs to make you happy, and there'll be songs to make you sad. Some so strong you carry on, and some will make you lose your head. tear your world apart. ga toch eens vragen om eh, een keertje in de eh, Radio 5 studio te komen. Peter van Vleuten samen met Helen Botman. Prachtig duo en maken prachtige muziek. Once Upon a Song hoorde jij op jouw Radio 501. Loopt het alweer tegen het hele uur aan en heb ik nog maar twee platen te draaien alvorens het zover is. het nou, is heel simpel. De laatste plaat zal de plaat voor je hoofd worden. En met die anders zou ik te denken van ja, dat, eh, dat moet mijn grote vriend Peter Cool McVeigh zijn. En Only the World.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 Your heart seems heavy as you face your fear. en Only the Worlds hebben we een, eh, nog één plaat te gaan voordat we naar dat hele uur van, uh, van vijf gaan. En eh, dat, is, dat komt dan ook weer uit Ierland. De mannen van Melogin. Het is de plaat voor je hoofd. Morgen kies voor een nieuwe. Dit is Checkmate. Tot straks naar vijven. Hoi. dit is deze week de Radio 501 you're getting braver. You're walking around here like the chosen one. You'll get what you deserve. You're not my savior. My time is coming and I'm on the run. Well, it's alright. They tell you everyone's the same. getting stranger. I look around me, I don't know. Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Braat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Je squashmaatje is er na drie jaar mee opgehouden, maar jij wilt serieus doorgaan met je sport. Twee collega's bieden zich aan om elke week met je te gaan squashen. Hans, 38 jaar, gezellige drinker met indrukwekkende horeca spoiler. Peter, 27 jaar, sportman en geïnfecteerd met het HIV-virus. Maak nu je keuze. Denk ruimer dan in hokjes. www.sieren.nl als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. nieuws met Armin Tammiga. too much to get what you need. Nigel Wubbenhorst en consorten. Rarely Alive, de band uit Velsen, komen, komen eerdaags ook weer naar de Radio 501 studio. In dit geval naar het café, het kantoor van de buurman. Om daar een acte présence te geven, volledig versterkt en in vol ornaat. Tijdens een uitzending van On The Rocks, is de eerste vrijdag van de maand. Vorige week was het echt een... Eh, belachelijk goed feest eh, hier in Studio Het Koepoortje. Het was echt uh, idioot druk, maar echt super gezellig. En dat hopen we morgen over te gaan doen in Café Het Kantoor van de Buurman. Alwaar het geheime project gaat worden onthuld. En in het kader van het geheime project zullen er 11 weken lang op zaterdag ook uitzendingen zijn op jouw favoriete radiostation. Daarover veel meer. Eerst The Counting Crows en Untitled. If tonight's the night today's my day. that I should hang it all on display. But yours is just a loser's game. clear blue sky. When the feeling came, I felt like getting high. With no sense to try to find my peace of mind. as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. I know the Grinch is told Christmas cause his heart was two sizes. You nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable. Mangled up, entangled up, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stomp! This. weet eh, ik weet niet waar die eh, redactie van uh, Rogier van Diesveld mee bezig is. Die zijn veel te druk met het geheime project, heb ik het, heb ik het idee. Want een kerstliedje als donderdisk in maart. Nou, dan ga ik daar nog een schepje overheen doen. Leef op jouw eigen Radio 501. Inmiddels alweer kwart over vijf. We stomeren af naar zes uur, naar Rasta Barai. Maar eerst is dit Last Man Standing. I give voor half zes. We wandelen langzaam naar het weekend tijdens deze daverende donderdag. Op alweer de 7e maart. Het schiet weer lekker op. Het is het lekker weer geweest trouwens gisteren en eergisteren. En wat gaan we ongelooflijk de mist weer in komend weekend. Het gaat sneeuwen, het gaat vriezen. Ik ben het er niet mee eens, maar naar mijn mening wordt dat er gaat niet gevraagd. En er wordt zeker geen rekening mee gehouden. We moeten het er maar mee doen draai ik wel fijn plaatjes voor je om een zonnetje in huis te brengen. Onder andere Chris Keys. Broken worlds. Broken Worlds op jouw eigen Radio 501. Wat een mooi plaatje zeg. Zal ik gelijk even het spoorboekje voor de eh, vandaag gelijk even met je doornemen. Tot 6 uur straks eh, zat Rasta Barai in de studio met uh, Dreadlock. En om 8 uur is Rob de Greeuw aangenaam weer hier in de studio het koepoortje aanwezig voor zijn Indie 501. Daarna is het hier één grote hip-hop bunker tijdens Geluid uit de Bunker. Zijn eigen GW Style is jouw host tot aan het spookuur. En dan zit het daar voor de donderdag er alweer op. Maar niet getreurd. Op vrijdag en zaterdag ook gewoon lekker radio bij Radio 5 501. Dit is Melk. side Dat zat ik vaak op mijn kamer tegen jou te praten, wij samen Johnny was ook een maatje En was jij er niet, dan werd ik wakker met de kaarten Ik heb een synoniem voor jou, psychiater Houd me op het rechte pad en spreek alle talen Raak gevoelige snaren, weet dat ik je zie Als mijn tweede vader, homie of als therapie Jij stond daar voor mij toen ik je nodig had Jij bent magisch en de pen is een toverstaf Ik heb je niet overschat, want je bent tijdloos Ik wil je hartelijk bedanken dat je voor mij koos Je was er in dat ik je nodig had. Moest emoties kwijt, ik schreef het van me af. Want jij was daar als ik niks meer zag. Ben nooit klaar, heb nooit genoeg af. Ik ga ver, zie nu helder, maar ik wacht alles af. Alles af. Je leerde me te dealen met verdriet, leerde me dealen met woede, ben nu minder agressief. Ah. Je was degene die me opraapt Degene waarbij ik gevoelens kon loslaten Degene die me trots maakt op mezelf En me motiveerde, ga niet voor de helft Liet me nadenken, stappen zetten Ben nu dichter bij mezelf, kan de mensen wat vertellen Ik weet zeker dat deze liefde niet overgaat Mijn hele leven ben je daar, mijn rode draad balans en mijn evenwicht Je bent degene die van al mijn geluk en verdriet de reden is Shit, je had het beste naar boven Mijn innerlijke rust en deed me weer in mezelf geloven <laughs> Ik ben nog lang niet op mijn piek Maar ik zal er komen met de kracht van de muziek Je was er in de tijd dat ik je nodig had Moest emoties kwijt, ik schreef het van me want jij was daar als dus ik niks meer zag Ben nooit klaar, heb nooit genoeg af Ik ga ver, zie nu helpen. Goed en fout. Winnen en verliezen, homie, warm en koud. Shit. Uh, ah, samen komen wij er wel Met de liefde en de broederschap het enige wat telt En af en toe wou ik je niet meer in mijn leven ah. Maar niemand anders die me dit gevoel kan geven Zonder jou voel ik een leegte Zonder jou kan ik alleen nog maar zuipen, chillen en feesten Maar met jou heb ik aanzien En kijken mensen naar me op, voel ik motivatie Jij bent de kracht in mij, kan mijn emotie kwijt Maar toch ben je mijn zwakte, je bent mijn kryptonite Je bent mijn houvast en hou ervan Niemand anders om me heen die ik vertrouwen kan Je bent een vriend voor velen, je bent loyaal voor de mens En ik wil je bedanken voor mijn talent Je was er in de tijd dat ik je nodig had Moest emoties kwijt, ik schreef het van me af Want jij was daar als ik niks meer zag nooit klaar, heb nooit genoeg af. Ik ga ver, zie nu helder, maar ik wacht alles af, alles af. Rocket.com Alles af. Donderdag op Radio 501. Never in my life I've met someone and dared to say I love you. From the day I laid my eyes on you, I always needed to hold you. Why? There was magic in the atmosphere. Everything in life so clear. We got it going on. My love for you so strong. Never felt this way. ketemu banyak van alweer een aantal weken, laat zeggen maanden geleden. Imelda en Jang. Het heeft het Radio 501 team een aantal dagen gekost om deze naam een beetje knap uit te spreken. Dus ik denk van, nou ja, als je het dan toch weet, dan draai hem gewoon nog een keer. En daarvoor hoorde je Convex en alles af. Dit is dan weer een oud Radio 501 plaat voor je hoofd. Al dat onbekende en opkomende talent hoor je eigenlijk al vier jaar lang Alleen maar bij www.radio501.nl. En geloof me, wij zijn van plan om jou tot in lengte van jaren te bedienen van dit soort muziek als Tommy Gun. To this cool, cool place. No, you don't know where, no. I would like to tell you something about myself. Would you ride with me? Oh. dusty trail, do it silently, oh. And when you fall asleep, no words ever been said. Do you follow me? Oh, I was never too slow, no, I was never too slow, I'm never too late. Would you ride with me? Oh, I was never too slow, no, I was never too slow, I'm never too late. Would you ride with me? Oh. to this cool, cool place. No, you don't know where, no. Cause it's time to tell you something about myself. Are you tired of me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Are you tired of me? Oh. mooie muziek van Tommy Gun. Een aantal weken geleden was het de Radio 501 plaats voor je hoofd. Ride With Me. Mocht jij nou een band weten of een artiest weten waarvan jij denkt van... joh, dat past eigenlijk ook wel bij eh, Radio 501. Kan heel goed. Stuur het materiaal gewoon op naar music.radio501.nl music.radio501.nl Om al die mooie muziek die waarvan jij denkt... joh, dat is zo'n leuk bandje of dat is zo'n leuke singer-songwriter... Die verdient ook aandacht op het enige echte radiostation wat oog en oor heeft voor al dat onbekende en opkomende talent in heel Europa en daarbuiten. Zoals dit ook, Churches and The Mother We Share. Never I keep my until you go. minuten overal zes met Churches en The Mother We Share. Ik ga vast een voorschot nemen op zes uur. Met zonnige klanken, want dat is toch wel eh, wat we nodig hebben. Het misert, het wordt kouder. Ik zal straks een weerbericht uitvaardigen. Bij aanwezigheid van Chris Thijsmans. Zullen we eens kijken maar mij ook Dit is Jimmy Cliff. They said the world is spinning around. I said the world is upside down. They said the world is spinning around. I said the world is upside down. particulare song van Jimmy Cliff, The World Upside Down. lang mis meer van hem gehoord. Sunshine Reggae, ik weet niet of je het nog kent. Reggae Night. En dit is dus dan World Upside Down. Zoals ik al zei, vanavond en vannacht is het bewolkt en af en toe valt lichte regen of motregen. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noorden tot 8 in het zuiden en er staat een matige oostenwind. Morgen valt in de noordelijke provincie af en toe nog wat motregen. En in de rest van het land is het overwegend droog en bewolkt. Maar in de late middag en in de avond neemt ook daar de kans op een regenbuig toe. In de zuiden wordt het 12 tot 15 graden ongeveer even warm als vandaag. Maar in Groningen blijft de temperatuur rond de 6 graden steken. Zaterdag laat de zon zich op de meeste plaatsen niet zien. Er zijn perioden met regen en het wordt 6 tot 9 graden. Misschien wordt er in het uiterste zuiden nog 10 graden. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden. En in het noordoosten kan het een graadje vriezen. Zondag, ja, hou je vast. Heb je je vast? Goed. Zondag draait de wind naar het noordoosten en krijgen we te maken met koudere lucht vanuit Scandinavië. Het wordt hooguit 3 tot 5 graden, er is veel bewolking en af en toe valt er ook wat natte sneeuw. Misschien breekt in het noordwesten de zon nog wel even door. De dagen daarna is de winter gewoon weer terug Maandag lijkt het met 2 à 3 graden de koudste dag te worden. En er staat een stevige noordoostenwind waardoor het voor het gevoel vriest. Later in de week stijgt de temperatuur licht. Maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het zeker niet. Nou, we moeten het er maar mee doen. Dus je kunt eh, je muts gewoon nog eventjes eh, op de kapstok laten hangen. Laat je handschoenen er ook maar naast liggen, want je hebt het keihard nodig volgende week. Dit is Rams Pocket Radio. letters are rocket in op Radio 501 en I Always Knew. En daarvoor hoorde je Rams Pocket Radio. Het is inmiddels alweer 8 minuten voor 6. Ik ga plaatsmaken voor onze eigen Barai. Maar ik wil je nog wel even meegeven dat er morgen weer een open uitzending is van Radio 501. In het gezellige muziekcafé, het kantoor van de buurman, live muziek en de onthulling van het geheime project. Dus wees er zeker bij. Mocht je niet langs kunnen komen, schakel dan gewoon in, zodat jij ook weet waar dat geheime project over gaat. Straks twee uur lang de beste reggae die op het internet te vinden is. Tijdens Dreadlock van Raspa Barai op Radio 501 tijdens de Daverende Donderdag. Wat mij betreft graag tot morgen. Heel veel plezier bij de resterende uitzending van vandaag. We zijn tot spookuur bij je met de beste muziek en de leukste jocks die het internet te bieden heeft.